Deze maand voerden de Taliban in de Verenigde Arabische Emiraten... al gesprekken met de VS en landen uit de eigen regio. Doel van de onderhandelingen is het beëindigen van de oorlog in Afghanistan... die al jarenlang aan de gang is. In het oosten van de Filipijnen zijn zeker 26 mensen om het leven gekomen... door aardverschuivingen en overstromingen vanwege hevige regenval. Zeker 5000 mensen raakten dakloos. Reddingswerkers zoeken nog naar vermisten. Volgens de Filipijnse weerdiensten moeten het oosten en het centrum van het land zich voorbereiden op nog meer regen. De Filipijnen worden elk jaar door zo'n 20 tornado's getroffen, met als gevolg overstromingen en aardverschuivingen in een stadspark in Amersfoort is voor het eerst in Nederland een schildboomsprinkhaan gezien. Dat meldt het radioprogramma Vroege Vogels. Een vleermuisexpert ontdekte het felgroene insect toen hij in een park onderzoek deed. De schildboomsprinkhaan komt van oorsprong voor in landen op de Middellandse Zee. Vermoedelijk is het dier meegereisd op geïmporteerde bomen en heeft het hier weten te overleven. Het vliegverkeer op de luchthaven van Hannover heeft gisteravond ruim vier uur stilgelegen nadat een man het platform was opgeroden en zijn auto had geparkeerd onder een vliegtuig. Het zou gaan om een pol van 21. Hij was onder invloed van drugs. De man is opgepakt. Hij handelde volgens de politie alleen. Zijn motief is nog onduidelijk. Het weer, het is bewolkt en later op de dag is er kans op wat motregen.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 Als je niet de gebruiksaanwijzing leest voor je vuurwerk afsteekt... als je niet voorzichtig bent hoeft dat maar één keer mee te maken. En je kunt geen vuurwerk meer zien. Vuurwerk, wees er voorzichtig mee. ZFM. Ho, Dit is kerst met ZFM. Met men nu. ZFM Jazz. zoals we dat gewend zijn van uh, Mulder en Mulder als opening van deze zoveelste uitzending van ZFMDS op zondag. Goedemorgen luisteraars. Uw gastheer vandaag, Peter Den Boer, is ook de samensteller van het programma. En we hebben, zoals vanouds, van alles wat uit de platenkast gehaald. Niet veel kletsen, veel draaien. En eh, daarbij het woord voegend, Scott Hamilton... 218. mooier kan het natuurlijk niet. Scott Hamilton 218. En eh, dat brengt ons onmiddellijk bij een zanger van hoge klasse en van hoge leeftijd. Maar nog steeds drukdoende Mel Tormé. Mel Tormé natuurlijk niet meer drukdoende. Die is al eh, heel lang geweest. I'll be seeing... I'll <laughs> be seeing you. Thank you. I'll be seeing you. stem. Uh, Mel Tormé. En ook een fantastische drummer... die eh, ontzettend veel gedaan heeft op het gebied van jazzmuziek... met allerlei grote orkesten... en met allerlei uitstapjes op vocaal gebied. We gaan nu naar een oorspronkelijk klassiek geschoolde jazzgitarist... de Amerikaan Charlie Bird... die op een concerttournee klassiek door Europa reizen... en daar ooit Django Reinhardt ontmoeten. En gelijk dacht, wat doe ik met al dat klassieke eh, repertoire? Ik stort me op de jazz en dat heeft hij de rest van zijn leven met verven gedaan. Hij heeft heel veel eh, eh, opgetreden met onder meer Stan Getz... en raakte versleten. Eh, pardon, raakte verslingerd aan de bossa nova. We gaan nu een stukje horen het Charlie Bird trio. En wij gaan horen This Can't Be Love. de jazzvocaliste van de 20e eeuw, Carmen McRae. Haar interpretaties waren niet alleen virtuoos, maar ook vaak ironisch. Zij eh, is overleden in 1994 en als bijzonderheid is te vermelden dat zij een aantal jaren gehuwd is geweest met de grote Kenny Clark. Volgens mij zo'n eh, huwelijk tussen twee jazzgiganten giganten eh, levert genoeg stof op om eh, prachtige eh, muzikale prestaties te leveren. Zullen we maar zeggen. We gaan nu naar meneer John Hendricks en his All-Stars, waaronder Winton Marsalis. En we gaan luisteren naar een, een stuk opgenomen in de beroemde Blue Note Jazz Club. En dat stuk dat heet Do You Call That a Buddy? him down at my table, gave him all the food and drink that I was able. Well, he ate my chicken and he drank my tea. Then he tries to tell my gal she ought to split from me. Now, do you call that a buddy? could that be your buddy? No, Now I believe I'll shoot my buddy. Cause he's such a dirty cat. Well, he smiles in my face, but he ain't my friend that's just his way to get me to let him in. Then, after he done ate and drank for free, then he tries to tell my gal she oughta split from me. Now, do you call that a buddy? could that be your buddy? No, no. I believe I poisoned my buddy. Yes, yes. such a dirty cat. Well, if I had 15 cents, I would loan him a dime just because I thought he was a friend of mine. Now, if I had 10,000 donuts, darn his soul, well, I wouldn't even give him a donut hole. How do you call that a buddy? in my body. Yes, yes, cause he's such a dude. John Hendricks en his All-Stars. Do you call that a buddy? In België hebben wij een oude stijl band, een New Orleans band. En die eh, bestaat dit jaar 46 jaar. Onafgebroken zijn ze aan het spelen op een hoog niveau. En ik ga laten horen van deze jongens... geheten de Jack Pep New Orleans Jazz Band het stuk When My Sugar Walks Down the Street. sugar walks down the street. All the little boys go tweet, tweet, tweet. And in the evening, when that sun goes down, she's the one, she comes around. Now she's so affectionate, and I'll say this when she kisses me, I sure stay kissed now. When my sugar walks down the street, all the boys go tweet, tweet, tweet. affectionate, and I'll say this. When she kisses me, well, I sure stay kissed now. When my sugar walks down the street, all the boys go tweet, tweet, tweet. All the boys go tweet, tweet, tweet. All the boys go tweet, tweet, tweet. cell in which an empty heart must dwell. What kind of lips are these that lied with every kiss? That whispered empty words of love that left me alone Whoa! Sammy Davis Jr. was dat als, eh, bekend als solist, als eh, entertainer... als eh, lid van de Red Pack... waar hij samen met Dean Martin en Frank Sinatra... hele zalen op zijn kop zette. What kind of fool am I, hoorden we. We gaan nu naar Ahmed Jamal en zijn trio... met een klassieker en dat is een stuk Perfida. Ja, dat was eh, mooi gearrangeerd. Ahmed Jamal. En eh, met zijn trio. En ze speelden Perfida. We gaan nu naar eh, meneer Roy Eldridge. Een trompetist met een stijl die een beetje een combinatie was... van wat Louis Armstrong deed en wat later Dizzy Gillespie deed. Het, het, het tijdperk van de ene stijl naar de andere stijl. Wat hem de bijnaam Little Jazz opleverde. Ehm, hij speelt hier met een groep onder leiding van de trompetist Ruby Braff... met aan de piano Hank Jones. We hebben twee trompetisten die elkaar eh, goed aanvoelen. En we gaan luisteren naar ook weer alweer een klassieker. Willow Weep For Me. thank you spring Betwitched, dat was mevrouw Anne Richards, echtgenote van de orkestleider Stan Kenton. We gaan nu naar een beroemde Fransman meneer Michel Legrand. Inmiddels 86 eh, en enorme staat van dienst. Eh, hij is eh, twaalf keer genomineerd voor een Oscar. Heeft hem ook een, drie keer gekregen voor muziek. Waaronder de beroemde song The Windmills of Your Mind. Hij heeft... de Césars gekregen, de Franse onderscheiding, eh, de Golden Globe. En eh, heeft van alles gedaan met eh, heel veel artiesten. Hij nam meer dan 100 albums op met Ray Charles, Perry Como, Neil Diamond, Lina Horn, Aretha Franklin, noem maar op. En als jazzpianist is hij begonnen. En dat vind ik wel aardig, want ik heb een serie gevonden met authentieke opnamen zoals het volgende stuk. En dat is eh, getiteld Sous les ponts de Paris uit 1959. Michel Legrand met zijn trio. Le Grand met zijn trio. En eh, het eerste uur CFM op zondag zit er alweer op. Althans bijna. En eh, na reclame en journaal is er nog een uur met prachtige muziek. Ik ga dit eerste uur afsluiten met nog een stuk van Michel Legrand en zijn trio. Paris, je t'aime. en stuur je allemaal fijne dagen.